Zit van der Linde met het NOS-journaal. Burgers die vastzitten in de Azovstaalfabriek in Mariupol... krijgen vandaag een nieuwe kans om te ontsnappen. De VN hebben een derde reddingsactie op taal gezet. Er wordt al weken gevochten om de staalfabriek. Het Russische leger heeft het terrein omsingeld. De Russen zegden dinsdag een staakt het vuren toe... om de evacuaties mogelijk te maken. Oekraïne kon het schip de Moskva aanvallen met behulp van Amerikaanse inlichtingen. De New York Times meldt dat op basis van anonieme bronnen. Zo zou Oekraïne de positie van het Russische vlaggenschip bevestigd hebben gekregen via de Amerikanen. Het is volgens de bronnen niet uitgesloten dat de VS meer informatie leverde. De Moskva zonk vorige maand in de Zwarte Zee na een brand aan boord. De man die eerder dit jaar als eerste een varkenshart kreeg... overleed mogelijk door een varkensvirus. Dat zegt de arts die de transplantatie uitvoerde. De transplantatie leek geslaagd, maar na twee maanden overleed de patiënt alsnog. In zijn lichaam werden sporen gevonden van een herpesvirus dat bij varkens voorkomt. Artsen denken dat het virus sluimerend in het dier aanwezig was. In dat geval had het dier beter gescreend moeten worden. Feyenoord is door naar de finale van de Conference League. De club speelde gelijk tegen Olympique Marseille met 0-0. En dat was genoeg na de 3-2 winst in de Kuip van vorige week. De finale tegen AS Roma wordt 25 mei gespeeld in Tirana. Duizenden mensen hebben de wedstrijd gekeken op het Stadhuisplein in Rotterdam. Daar barstte gisteravond na afloop een groot feest los. Voorafgaand aan de wedstrijd zette de politie van Marseille traangas in... tegen meegereisde Feyenoord-supporters... Het gebeurde toen er een paar hekken omvielen bij de fanzone. Het weer vanochtend op veel plekken nog mist. Smiddags periode met zon en het wordt 17 tot 22 graden. De wind is dan zwak tot matig. Morgenochtend buien, al blijft het in het noorden zo goed als droog. Het wordt dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 Burgers die vastzitten in de Azovstalfabriek in Mariupol... krijgen vandaag een nieuwe kans om te ontsnappen. De VN hebben een derde reddingsactie op touw gezet. In de Israëlische stad Elat zijn zeker drie mensen om het leven gekomen bij een aanslag. Ambulanceverpleegkundigen zeggen tegen Israëlische media dat minstens vier anderen gewond zijn geraakt. En Feyenoord is door naar de finale van de Conference League. De club speelde gelijk tegen Olympique Marseille met 0-0. En dat was genoeg na de 3-2 winst in de Kuip van vorige week.